ook Thijssen met het NOS-journaal. In de Gazastrook zijn vandaag opnieuw veel doden gevallen. Een granaataanval van het Israëlische leger op de belangrijkste markt in Gazastad eiste zeker 15 levens. Er waren volgens de Palestijnse hulpdiensten minstens 160 gewonden. Afgelopen nacht kwamen 43 Palestijnen om bij de aanvallen op tientallen doelen, waaronder een school van de Verenigde Naties. Aan de Israëlische kant kwamen drie militairen om. Het internationale Rode Kruis doet een dringende oproep aan de strijdende partijen om te stoppen met het geweld. In Nigeria heeft het leger twee mannen opgepakt die in hun auto een tienjarig meisje met een bomgordel vervoerden. Dat heeft de regering bekendgemaakt. De mannen zijn vermoedelijk lid van terreurbeweging Boko Haram. De mannen gingen er meteen vandoor toen ze militairen zagen en werden verderop tegengehouden en opgepakt. Boko Haram wil een eigen islamitische staat stichten. De terreurbeweging pleegt al sinds 2009 aanslagen en heeft duizenden moorden gepleegd. Een deel van de historische pier van de Zuid-Engelse stad Eastbourne is door brand verwoest. Van het toonaangevende gebouw aan het begin van de pier staat alleen de stalen constructie nog overeind. De brand brak uit in de houten wand van een spelletjeshal. In de wijde omtrek waren rookwolken te zien. De brandweer gaat er niet vanuit dat de brand is aangestoken. Het deel van de pier dat nu is verwoest werd in 1870 gebouwd. In de afgelopen vier maanden hebben tientallen mensen bij het barbecue ernstige verwondingen opgelopen. Bij de drie Nederlandse brandwondencentra zijn 41 mensen opgenomen. Volgens de Nederlandse brandwondenstichting is dat een alarmerend aantal omdat de zomer nog niet voorbij is. In alle gevallen liepen mensen brandwonden op nadat ze brandbare vloeistof op de barbecue of vuurkorf gooiden. Het weer, de komende uren klaart het verder op. Vannacht kan nevel en mist ontstaan, het koelt af tot 12 graden. Morgen kan het zeer lokaal regenen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 22 tot 25 graden.